En eh, ja, nou ja, goed. Eh, onze zeer gewaardeerde collega Sander, die, eh, die knipte een keer met zijn vingers en de boel deed het weer. Nou, helemaal geweldig. Tot acht uur nog non-stop. En daarna ben ik er zelf weer met de blues, oftewel Still Cut the Blues. Want om nou te zeggen, van hier krijg ik de blues van, nu. Nee. Tot 8 uur non-stop van Zandvoort. Een hele goede avond. Ja, volgens de berichtgeving is het in eh, de gemeente Zandvoort... en misschien zelfs een klein stukje regio... nog hebben we nog steeds last van een stroomstoring. En eh, we zullen maar hopen dat er snel verholpen wordt. En zolang de stroom is, eh, hebben we in ieder geval muziek. You're so consumed with how much you get.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 Na de aanval in de Brusselse gemeente Schaarbeek raakten de twee agenten gewond aan de nek en buik. Ze liggen buiten levensgevaar in het ziekenhuis. De dader werd in zijn been geschoten en gearresteerd. De politie is bij een kapsalon in Kuik, net onder Nijmegen, op zoek naar de stoffelijke overschotten van een Brabants echtpaar. De twee verdwenen 27 jaar geleden, spoorloos. Het cold case team heeft de zaak heropend omdat er nieuwe aanwijzingen voor een misdrijf zijn. De lichamen zouden mogelijk zijn begraven op de plek waar nu de kapperszaak is. Het echtpaar woonde daar destijds met hun enige zoon. De politie in Kuik is al drie dagen bezig met graafwerkzaamheden... en het weghakken van de betonvloer onder de garage. Een huis met een groen energielabel wordt sneller verkocht. Zo staat een woning met een A- en B-label gemiddeld een maand korter in de verkoop dan een huis met een D-label. Volgens een onderzoek van de Universiteit van Tilburg blijkt verder dat kopers ook meer betalen voor een woning met een groen energielabel. Een eensgezinswoning met A of B-label werd verkocht voor bijna 10.000 euro meer dan een gemiddeld D-label eensgezinswoning. Het weer, vanmiddag blijft het droog en er is een afwisseling van zon en wat stapelwolken. Het wordt hooguit 13 tot 15 graden. Vanavond en vannacht is het vrij helder. Landinwaarts kan op vorst aan de grond ontstaan. Morgen trekken vanuit het noordoosten wolkenvelden over. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In de Randstad is er een ongeluk gebeurd bij Rotterdam op de A20 richting Gouda. Tussen Schiedam en Rotterdam Centrum staat 3 kilometer. De rechterrijstrook is dicht en daardoor loopt het weer vast op de A13 vanuit Den Haag naar Rotterdam. Voor het Kleinpolderplein staat 4 kilometer. Op de A1 Amsterdam Amersfoort staat bij Eembrugge 4 kilometer file. En de A4 Amsterdam Den Haag bij Zoeterwoude ook nu alweer 4 kilometer. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Hendrikido Ambacht en Sliedrecht ook weer 4. En 5 kilometer tot slot op de A27 van Utrecht naar Gorkum tussen Evedingen en Lexmond. Tot zover de verkeersinformatie.